Eh, in meerdere steden en op hetzelfde tijdstip. Je zag hier de laatste tijd al wel veel veiligheidsdiensten op straat. Nou, voor de mensen hier is dat vaak een teken dat er een dreiging is. De autoriteiten hebben nog geen motief gemeld voor de mogelijke aanslagen. Wel wordt er gezegd dat de opdracht zou zijn gekomen vanuit een afdeling van IS in de Sahelregio. In Deventer zijn twee minderjarigen opgepakt voor het versturen van dreigmails naar middelbare scholen. Meerdere scholen bleven eind vorig jaar een dag dicht vanwege die mails. Al waren de meeste leerlingen toen niet onder de indruk. Het is eh, niet een hele hoge kans dat iemand wel met een pistool naar de scholen toe gaat. Nee. Mm, nee, niet Ik ben niet bang. Wat gaan jullie vandaag doen? Nou ja, eh, we zijn van plan om eh, misschien eh, stukjes te gaan toeren of zo. Of, ja, we moeten het allemaal maar verzinnen. De mails werden verstuurd vanaf het e-mailadres van een leerling die er zelf niets mee te maken had. Hoe de opgepakte verdachten in die mailbox zijn gekomen is nog niet duidelijk. En lekker nieuws voor Ajax. Voor de Europa League wedstrijd tegen Union Sint-Gilles morgen zijn er weer een paar extra spelers fit, zegt trainer Farioli. So Anderson uh, tomorrow most probably is going to be in the squad. Taylor as well uh, for Kaplan. Um, yeah, also him he will be he will, he will be back. Uh, Yuri Bas uh, uh, and, um, Jay are out. Ja, Jay Gorter en Yuri Baas zijn dus nog niet beschikbaar, maar aanvoerder Henderson, Taylor en Kaplan zijn er weer bij. Ajax verdedigt morgen een 2-0 voorsprong. Eerst is het trouwens de beurt aan PSV. Die moeten vanavond winnen van Juventus om in de Champions League te blijven weer. Af en toe zon, maar nog wel fris. Morgen is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Maar de wind draait, waardoor het minder koud aanvoelt. Temperatuur morgen 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De avondspits komt op gang. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk heb je 20 minuten vertraging na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen en er is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot 5 uur vanmiddag duurt voor de weg vrij is. De A44 is na een ongeluk wel weer vrij van Amsterdam naar Den Haag. Er staat nog wel file tussen knooppunt Burgerveen en Warmond.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 Ze zouden komend weekend spreken op de Ramadan Expo in Utrecht. De predikers zouden pedofilie verheerlijken en homoseksualiteit vergelijken met kanker. In Marokko zijn twaalf mensen opgepakt bij een grote antiterreuractie. De verdachten zijn tussen de 18 en 40 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een grote aanslag in Marokko. Het moederbedrijf van Facebook moet het advertentiealgoritme aanpassen... omdat het discrimineert op basis van geslacht. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Zo krijgen mannen en vrouwen niet altijd dezelfde vacatures te zien. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en is het 0 tot 2 graden.